Daarbij zouden zeker twee doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens ooggetuigen bestormden honderden agenten gewapend met traangas en rubberkogels het plein... dat de afgelopen dagen werd bezet door betogers. De overwegend Sjiïtische demonstranten hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan...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 De strijd tussen mens en de supercomputer, die Watson heet, duurde drie dagen. Watson moest het opnemen tegen twee van de beste tegenspelers uit de 50-jarige geschiedenis van Jeopardy. In de eerste ronde van maandag was de stand nog gelijk, maar na drie dagen bleek Watson toch sterker dan de twee bollebozen. In zijn woonplaats Burbank in Californië is de Amerikaanse comedyacteur Nan Lesser overleden. Vanaf de jaren 50 speelde hij in honderden speelfilms en tv-series, maar echt bekend werd hij pas in de jaren 90. Hij was Uncle Leo, de excentrieke en uitbundige oom van Jerry Seinfeld in de naar hem genoemde comedyserie. Speelde ook bijrollen in onder meer All in the Family, Bonanza, Everybody Loves Raymond en Papillon. Len Lesser was 88 jaar. Het weer onbewolkt met hier en daar wat nevel en mist. In de loop van de ochtend vrijwel overal zon.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 Hey. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Hey. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise.